uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In de VS is de orkaan Florence inmiddels bijna afgezwakt door een tropische depressie... maar het gevaar voor de staten North en South Carolina is nog niet geweken. Doordat de storing zo langzaam over het gebied trekt... krijgt het nog te maken met enorme regenval. De autoriteiten vrezen dat verschillende rivieren in het gebied... buiten hun oevers treden door regenwater... opgestuwd zeewater en overlopende waterreservoirs. In het gebied aan de Amerikaanse oostkust zijn tot nu toe elf doden gevallen door de orkaan. Het dodental op de Filipijnen door elkaar Mangut is opgelopen tot zeker 25. De meeste doden vielen als gevolg van aardverschuivingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Mangut is intussen op weg richting Hongkong. Burgemeester Kaan van Londen pleit voor een nieuw referendum over de brexit. In die observer schrijft de Labour-politicus dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten de Britten ervoor kunnen kiezen alsnog in de EU te blijven. Verder schrijft de Londense burgemeester dat de Britse werkgelegenheid en de welvaart in gevaar komen, omdat de conservatieve regering slecht onderhandelt met de EU. De tijd voor een akkoord dringt. Op 29 maart moet de brexit een feit zijn. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Verzilov is in Berlijn om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. In Amstelveen is gisteravond de Sint-Urbanuskerk door brand verwoest. Om half twaalf was het vuur bedwongen. Mensen die rond de 19e-eeuwse kerk wonen moesten uit voorzorg hun huis uit. Een groot deel van de kerk is verloren gegaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. De Urbanuskerk, een ontwerp van de architect Pierre Kuipers, was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. Het weer vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. <clears throat> Morgen wordt het in het zuiden met 25 graden nog warmer.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 Gives me comfort when I'm lonely. Feels an emptiness inside. I believe in country music. sign Mountain is sinds 1991 voor de 36e maal in Europa. Voor de countryliefhebbers betekent dit smullen. Het begon allemaal met het album Dixie Fight. En sindsdien zijn er heel wat albums verschenen. I Believe in Country Music is de titelsong van het album dat in 2000 verscheen. Toen nog met Todd Nolan als leadzanger. Dat ze ook instrumentale mannetjes staan bewijzen ze met Dragon the Bow.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 Ze is afkomstig uit de Appalachian Mountains... Ze heeft het podium gedeeld met Ricky en Mel Travis en na twee succesvolle tournees in Europa woont Marta een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song, hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als favoriete track wat mij betreft. Van David Ball is het album Come See Me uitgebracht. I Got a Broken Heart in the Mail is de eerste single van het album. Alle songs zijn opgenomen in David's studio in Franklin. En hij heeft het album ook geproduceerd en bespeelt alle instrumenten met uitzondering van drums en percussie. Mijn keuze is gevallen op Little Ranchero. Wrap me in your arms. You know that's where I long to be. Till the night is gone. Honey, stay with me. Fill me with your charms. Kiss me till I'm too blind to see. We'll go on and on. Yes, it was meant to be by little ranchero. And when the moon is new, well, there ain't any barrow. And the coyotes are few, are in the hills of the city. Yeah, we could think and do. The lights are so pretty but not as pretty as you. So wrap me in your arms. You know that's where I long to be till the night is gone. Honey, stay with me. Fill me with your charms. Kiss me till I'm too blind to see.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 16th Avenue is een song van Lacey J. Dalton. Het werd in september 1982 uitgebracht als de tweede single en titelnummer van het gelijknamige album. Het nummer bereikt een 17e positie in de country charts. From the corners of the country From the cities and the farms With years and underneath their arms. They walk away from everything just to see a dream come true. So God bless the boys who make the noise on 16th Avenue. With a million dollar spirit and an old flat top guitar, they drive to town with all they own in a hundred dollar car. say surrender. for a while they'll go in style on 16th Avenue. make a noise on 16th Avenue. From the corners of the country, from the cities and the farms Vanaf de albumhoes van By The Way I Forgive You, met daarop Harder To Forgive, kijkt Brandy Carlyle je moe en gehavend, maar onverschrokken en recht in de ogen. Het prachtige schilderij van Scott Avett van folkrockband The Avett Brothers sluit perfect aan bij de gemoedstoestand die de Amerikaanse op haar zesde studioalbum etaleert. Het is een emotioneel veelzijdig album geworden, die liefhebbers van Amerikaanse artiesten als Ilse de Lange, Emmylou Harris en Sheryl Crow zeker zullen waarderen. I love the songs I hated when I was young Because they take me back where I come from When every broken heart seemed like the end When everyone was so alone in a crowded room Where my thoughts, they run like water down the flow There are days when I has seen some wasted time. I have suffered for the peace inside my mind. And some things are better left unsaid, while some things work out different when they're in your head. But I'm not sorry for the things I say. Sometimes I let my mouth just run away. Singer-songwriter Lavoie speelt in de jaren 60 onder andere samen met de dan nog onbekende Graham Parsons in The Rumours. Na nog enkele bands te verslijten besluit hij het op eigen houtje te proberen. Onder de naam Lobo boekt hij zijn eerste grote succes met Me and You and a Dog Named Boo.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 motel at least not the way I thought it would. And your footsteps coming down the hall sound so big but feel so small. I never thought that I would be this kind. Is it too breeze hanging on a wall. And that flashing motel TV glow is telling me that it's time to go. I don't know just who we think we are. I keep wondering how it got this far cause it's just just some things you can't take back, like hurting the one you already have. Throw it all away for a kiss filled with regret. It's like running for the edge. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Nick McKenzie, geboren als Nick van den Broeken, is een Nederlandse zanger die vooral onder de vleugels van muziekproducent Jack de Nijs begin jaren 70 succes kende in Nederland, België en Duitsland. Met I've Got a Quarter in My Jukebox laat hij horen ook de country te kunnen vertolken. I got a quarter in my pocket, won't you tell me what I should do? should and I really hate being alone. Eind 2015 ziet ze het licht. Ze raakt geïnspireerd door de Amerikaanse country pop van Carrie Underwood en Miranda Lambert. Ook oude klassiekers worden door Yvonne Mocking beluisterd en ze raakt besmet met het country virus. Eenvoudige, vaak uit het leven gegrepen songteksten bevallen haar. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe naam. Hé, hey, voilà, daar is Eve McKing. Via Strange Fascination laat ze horen van wanten te weten. Tot slot van dit blokje uit eigen land horen we de Utrechtse formatie... die Old Dutch River Hoppers met Walking the Dog. ricochet was het blokje country uit eigen land. Op het zojuist verschenen nieuwe album Son of the South mengt John Mohat wederom Southern Rock met country en blues. Het resultaat is opnieuw een schitterend album. De zang van John doet meer dan eens denken aan de zang van Greg Elman, zodat een Southern Rock connectie onvermijdelijk is. In Amsterdam zijn Johns avonturen in ons Amsterdam te horen. midnight flight, you know the Atlantic Ocean is barely in sight. Good morning, Amsterdam. Little over nine hours later, four scotch and waters and microwave potatoes. Good morning, Amsterdam. No one spoke my language. A customs man was eating a sandwich. Pointed me to the train. Paid my to ride, play a little harmonic on the side. You know, I never was no out on the limb. Sometimes you got to sink or swim. The things you do for love. Now it's about as lost as a goose. You know the coffee shops will do that to ya. Good morning, Amsterdam. Went to the place to find Van Gogh. You know, it took me away. It stole the show. Good morning, Amsterdam. Maybe France will give me a chance. They said Paris was just made for romance. Everyone but me. places Marta laat zich begeleiden door haar Franse muzikanten. Het repertoire is zeer gevarieerd en omvat ballads, bluesy en rockgetinte songs. En dat vaak overgoten met een country honky-tonk sausje. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Oh, my Oh, you're in my veins. Oh, Demona, let your mandolin sing. devil may for me? Did you ache for me? I'd rather be under the blue De zomer is bijna voorbij en wat dat betreft ben ik het met Michelle Walker eens. Tot zometeen. Zometeen nog een uur country. Take me away this summer day to the fields of green with the golden rays. Kiss me, kiss me. Later on you'll drive me home with the windows down, you'll be alone. miss me. Let's head to the creek and have a swim. We'll play around, you'll throw me in. Know me, know me. Then light up the fire as the sun sinks down.